Nee, dat is niet waar. Want vandaag is het even bijzonder wat we gaan doen. Straks komt om 9 uur ook de collega's van AB Radio erbij. We gaan vandaag hockeyen, want het is een zeer belangrijke wedstrijd voor de Bloemendaal hockeyheren vandaag in de playoffs, Want zij spelen om een finale plaats voor de play-offs. En die play-offs die vinden plaats in het weekend van 12 en 13 juni onder andere. Dat, tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Vandaag eh, de allesbeslissende wedstrijd op het kopje in Bloemendaal. Straks eh, gaan we om kwart over acht eens even praten met eh, Frits Reek. En ondertussen gaan we ook eens even luisteren bij de buren. Dat zijn de buren bij AB Radio, want Elko van Berkham is daar bezig. En hij zal straks om kwart voor negen Frits Reek daar de uitzending in gaan halen. En om er dus niets van te missen gaan we dus in ieder geval ook even dit een beetje op de voet volgen. Zodat we eh, daarin eh, natuurlijk ook het verslag van Frits Reek eh, mee kunnen nemen. Dus dit gebeurt ondertussen bij de buren. Dat eventjes voor latere zorg. Maar we gaan natuurlijk ook even wat muziek tussendoor draaien. En we kijken ook eventjes wat er aan zowel lokaal nieuws te melden valt en regionaal nieuws. Eh, als het gaat over de best en de top. Nou, de best was van eh, Tina Turner. Dat eh, willen de heren graag voor de elke wedstrijd horen. Nou, ik heb nog een toepasselijk nummer. Die is Jillian Cassette en Straight to the Top. mannetje deed eh, eindexamen. Tenminste, de mannetje. Eh, deze man deed dus eindexamen afgelopen woensdag. Vorige week woensdag. Precies een week geleden in Panama en Amsterdam. En dit is een van zijn wapenfeiten in ieder geval. Straight to the top. En of dat ook vanavond op gaat, eh, horen we nu van Frits Reek. Want Frits, er moet een beslissingswedstrijd aan te pas komen. Omdat Bloemendaal afgelopen zondag het uit handen heeft gegeven tegen Laren. Ja, hoe is het mogelijk hè? Ja, hoe is het mogelijk? De ene dag winnen met 3-0. En eh, nog gemakkelijk ook. Ja. En dan de volgende dag denk je, nou, het is eh, drop en erover. Maar het loopt helemaal anders soms in de sport. Hè? Ja, kat in bakkie. Eh, maar onderschatten van de tegenstander is niet altijd de nou, beste manier. Onderschatten is natuurlijk misschien ook wel een punt. Maar uh, Bloemendaal had moeite met het, met het afronden. Een heleboel kans gecreëerd. best aardig gespeeld. En iedereen denkt dan van iedereen, nou, hij doet het wel, hij doet het wel. Maar uh, <laughs> het gebeurde niet. Eh, Martijn van Milo had een paar minuten voor tijd nog de gelijkmaker op de stik. Ronald Brouwer miste een strafbal. Ja, dan roep je het over jezelf af. En Lara was heel erg blij, Jaap, eh, zondag. Het, Roland Oldmans had een, een, lach van oor tot oor. <laughs> Ze vonden het echt geweldig. Kan me, kan er iets bij voorstellen natuurlijk. Niemand had gerekend dat Lara sowieso de play-off zou halen. En ze hadden er zelf ook niet gedacht. En als je dan eh, hier op het kopje het hol van de leeuw... Eh, ja, een beslissingswedstrijd afdwingt, nou, dan heb je het niet gek gedaan. Nee. Eh, en Max Caldas, hoe zat hij op de bank? Ja, hij was kort. <laughs> Ja? <laughs> hij is sowieso altijd kort. Ja. maar ja, als je verliest, ja, dan, dan, heb je natuurlijk geen gelijk. Nee. en heb al eens tegen hem gezegd dat het heel makkelijk is om een topcoach te zijn als je over zulke spelers beschikt als Bloemendaal nu heeft. Ja. Ja, dat, vond hij niet zo aardig van mij. Nee, Nee, maar goed. Eh, ik denk dat uh, Bloemendaal de wonden inmiddels heeft eh, gelikt. Naar... Mag je aannemen. Ja, dat neem ik aan van wel. En hier de algemene stemming hier... we zitten een man of 25, 30. Nou ja, je, je kent het veertje wel. Ja, hier. ja. zit hier om ons om die tafel. Ja, Bloemendaal gaat het doen gewoon. Dat kan niet anders. Ja, eh, die, die, die, die, die stemming hangt er ook echt uh, van, uh, nou, ja, wat er gebeurt, gebeurt er. Je hoort op de achtergrond onze speaker, hè? Diewertje. Ja. Diewertje Blok, ja, ja, ja. ja. Dus het sfeertje is er in ieder geval wel voor, de, voor zo dadelijk. En de mensen stromen nog steeds aan. Ja. Want ja, je kan moeilijk parkeren of een moeilijke plekje vinden, dus je moet altijd een stukje lopen. Mhm. Maar ja, het is natuurlijk super weer. Ja. het, is, ja, ideale omstandigheden. En, prachtige ambiance. Ja. Alleen het resultaat nog vanavond. Goed. Uh, We gaan het eh, meemaken op jouw zender, hè? Ja, eh, bij CFM Zandvoort. nu even op dit moment op, bij CFM Zandvoort.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 Dit was eh, op 5 mei live eh, te horen op Bevrijdingspop Radio. Tenminste de live uitvoering dan wel te verstaan. Vier zenders eh, die de handen ineen hadden geslagen. Beverwijk, de radio van Beverwijk, de Haarlem 105. AB Radio, van Zandvoort deden dat. En Junkie XL, of beter gezegd Tom Holgenborg was een van de smaakmakers op het grote veld bij Bevrijdingspop 2010. En daarvoor hoorde je Shakira met She-Wolf. Eh, nou ja, wat doe je dan in zo'n programma als je dan toch eh, iets live gaat verslaan? Nou ja, dan moet je natuurlijk ook nog een beetje om de aankleding gaan verzorgen. Nou, dat eh, doen we dan ook maar. want in Zandvoort maakte men zich dit weekend op voor de Masters. De RTL GP Masters of Formula 3 met de Red Bull Formule 1 demonstratie. Of demonstratie, demo, hoe je het maar noemen wilt. Op 5 en 6 juni vindt dan dus op het circuitpark Zandvoort de 20e editie plaats van de Masters of Formula 3, de belangrijkste Formule 3 race van Europa. En dit pluk ik dan even van eh, de website van het circuitpark Zandvoort. Zo eh, schaamteloos ben ik dan ook alweer. Opnieuw zullen de beste Formule 3 coureurs uit de diverse competities tegen elkaar uitkomen om te bepalen wie er in de voetsporen van andere Masters winnaars zoals David Coulthard, Jos Verstappen, Lewis Hamilton en Nico Hulkenberg mag treden. En zoals het bij een jubileum mag worden verwacht, wordt de 20e editie een bijzondere. Naast dat RTL GP de naamdrager en mediapartner van het evenement wordt, verzorgt Red Bull een uitgebreide programma, inclusief een Formule 1 demonstratie van Sebastian Vettel met zijn Red Bull Racing bolide. Maar dan moet hij wel opletten en niet zoals eh, afgelopen zondag in Turkije een onverantwoordelijke inhaalactie uithalen bij zijn teamgenoot Mark Webber de meesten waren het toch wel daarover eens. Maar zoals altijd, bij Red Bull is er ook aandacht voor de jonge talenten. Want die finale van de Red Bull Fight vindt tijdens dat Masters weekend op het circuitpark Zandvoort plaats. Nou, daar heb ik dan ook nog wel een eh, fijn bericht over. Eh, we weten allemaal dat, eh, dat, ik dit, dat we dat evenement verslaan. En ik doe dat niet alleen. Dat doe ik samen met Willem van Densen. Nou heeft hij ook nog een fotograferende zoon. Maar die is nog zo verschrikkelijk bedreven in de karts. Dat eh, hij degene is die ja, een eh, competitie is eh, aangegaan om te, komen, om te mogen komen op het circuit Zandvoort in die Red Bull Car Fight. Je hebt twee plekken, je hebt twee categorieën. één van onder de 16 en één van boven de 16. En elke provincie mag dan één deelnemer van onder de 16 en één boven de 16 uitvaren of afvaardigen. Nou, we raden het al, uh, eh, Justin van Densen eh, staat al jarenlang met zijn fotocamera succesvol langs de circuits. En dit pluk ik dan weer van autosport.nl en daar loopt hij stage. Eh, en hij zal komende zondag staan de lange lensen voor de verandering nou eens een keer op hem gericht. De 17-jarige Zandvoerder is immers een van de karters die er tegen Formule 1-top van Sebastian Vettel mogen opnemen in de finale van de Red Bull Fight als Vettel dan maar niet zo in Turkije rijdt, grapt eh, eh, deze eh, Justin van Densen hierover. Want de stagiair is natuurlijk wel de autosport op de voet aan het volgen. <clears throat> want hij maakte dus die link naar de Grand Prix van Turkije toen hij zijn teammaat Mark Webber nogal een beetje behoorlijk dwars als kind van Zandvoort komt Justin van Dins al vele jaren naar het circuitpark Zandvoort. Hij woont vlak bij de Mastersbocht en kan vanuit zijn slaapkamer het snelle asfalt ruiken. Niettemin heeft de tiener nog nooit zelf gereisd op de baan waar hij al ontelbare uren heeft eh, zitten turen door zijn cameraman. Hij zou ook dolgraag coureur willen zijn, alleen de sport is niet goedkoop. En wellicht dat deze Red Bull Kartfight daar nog wel wat verandering in gaat brengen. En dat zou zomaar aanstaande zondag kunnen gaan gebeuren. Want eh, de winnaar van de cardfight wordt door de, in, immers door de initiatiefnemer en hoofdsponsor Red Bull begeleid tijdens zijn racecarrière. Zo werd in het verleden ook Sebastian Vettel ontdekt. Dankzij Red Bull mocht hij zich ontwikkelen in de Formule BMW en de Formule 3. Is Vettel ook de jongste Grand Prix winnaar ooit en tevens vice-wereldkampioen in de Formule 1. En dat gebeurde het afgelopen jaar. Natuurlijk eh, wil ik dat ook. Alders Justin. Hij, eh, het lijkt mij gaaf om ooit in een formulewagen te mogen racen. En waarom? Daarop zegt hij lachend. Het moet altijd zo snel mogelijk. Ehm, dat eh, het karten deze jongeling nog wel aardig goed afgaat is wel duidelijk uit het volgende stukje. Want hij beschikt over de juiste snelheid, zoveel is duidelijk. En afgelopen februari reed Justin van Denzen op de Amsterdamse kartbaan van Raceplet mee aan een twee uursrace race. Hij vormde een team met Juri Verswijver, een jongen die ook al veel fotografeert op het circuit. En hij pakte samen met hem de pole position. Hij was zelfs sneller dan Jeroen Blekemolen die eveneens meedeed. En zo waar, de heren Verswijver en van Denzen vonden die wedstrijd dus ook. De Red Bull Fight houdt in provincie een voorronde en elke gewenst mag twee winnaars een 1 tot en met 14 en 1 vanaf 15 jaar afvaardigen. En naar de finale van aanstaande zondag op het circuitpark Zandvoort. Afgelopen weekend was dus Justin van Densen een van de Noord-Hollandse fighters... die bij de Race Planet Amsterdam streden om de felbegeerde ticket. De jeugdige Zandvoort had een slimme tactiek uitgestippeld... en zo weet hij dat het materiaal in de racerij erg belangrijk is. Ik zag dat niet elke kart even snel is. Dus heb ik goed gekeken naar welke voertuigen de rappe rondjes reden. Toen ik zelf aan de beurt eh, was, rende ik maar naar een van deze karts en had een goede... Maar een goed de kart is niet genoeg. Je moet natuurlijk wel een beetje kunnen gassen en sturen om honderden deelnemers achter te laten. En Justin bleek ook in zijn heats de handigste en de slimste rijder. Veel coureurs maakten er een wedstrijdje van. Wilden elkaar inhalen en delden de nodige tikjes huis. Dat was een goede tactiek, want het ging juist om het neerzetten van dat ene snelle rondje. Ik liet me juist eerst inhalen om vervolgens met een lege baan voor me proberen de rapste tijd neer te zetten. Het is ook een slimme vogel wat, eh, wat dat er gaat. En dat is wel duidelijk. Hij mag dus eh, eh, zondag dus aantreden. Nou, eh, dan is er nog eh, heel fijn eh, dat hij nog een foto in 2006 heeft laten zien waar hij op staat. Samen met zijn voorbeeld op dat moment Sebastian Vettel. Ehm, het is dus nu zo dat hij de wedstrijd won. Dat is ook al zoveel duidelijk. En zondagochtend wordt voor de tribune dus, de hoofdtribune van het circuitpark Zandvoort, een parcours uitgelegd en uitgezet. En daarop zal daar eh, de kwartfinale gaan plaatsvinden. Voor de winnaars in beide categorieën staat een bijzondere Formule 1 ervaring te wachten. En zal het jonge talent worden begeleid in zijn carrière, zo melden de Red Bulls of de Rode Stieren. En wanneer de Red Bull Kartfight voor Justin geslaagd is, tenminste de vraag werd hem gesteld door de redactie van autosport.nl. Als ik het naar mijn zin heb gehad, al wil ik dan als ik ergens aan meedoe wel altijd winnen. Zeker als er zo'n mooie hoofdprijs voor de nummer 1 is alles de Zandvoorter. Nou, we zullen het zien. We zullen het meemaken. Eh, aanstaande zondag zullen we daar getuigen van zijn. Uh, eh, CFM Zandvoort zendt dit eh, hele Masters Festival gewoon uit. Van 10 uur s ochtends tot 5 uur s middags. Wie precies zit om 10 uur en 12, tot 12 uur weten we niet. Van 12 tot 2 gaat Maurice Mulder het doen. En tussen 2 en 5 het Ron van duo de heren Harms en Albert-Jan Vos. Dus dat eh, is een beetje het spoorboekje voor de zondag. En zaterdag zien we wel weer verder. Eh, want dan wordt er natuurlijk ook nog eh, driftig gereden voor de andere programma's rondom de Masters. En heb ik al uitgebreid over die Masters gehad. Straks nog meer nieuws daarover. Maar eerst gaan we even een stuk muziek draaien. En dat doen we met eh, deze van Enrique Iglesias samen met Ciara en Taking Back My Love. more to you. I gave you your dreams, cause you meant the world. So did I deserve to be lifted, burned? Do you think I know you're out of control? Iglesias samen met Ciara en Taking Mark My Love. We gaan eens even ondertussen kijken bij de buren. De buren van AB Radio met de weekbreak. En we zullen zo dadelijk Elko van Berkenmoorden. Radio, je weet wel, dat station dat altijd dichtbij je staat via 105.8 FM in je autoradio. Als je daar over die randweg tuft of over de A9 of nou noem maar een willekeurige dwarsstraat hier in de regio. Wij zijn er ook op 89.0 via de kabel. En anders, achter je computer, abradio.nl. Dus abradio.nl. Zometeen alles over hockey. En nu alles over de church. daar zijn we dan hoor. The Church of the Poison Mind. Culture Club. Ehm, nou, heel kerkelijk eh, zijn ze daar niet. Want ik denk dat er wel eens wat uh, vloekpartijen over het veld gaan. Zeker als het spannend wordt. En spannend wordt het vanavond sowieso, hè Frits? Ja, dat eh, kan je stellen. Vijf minuten hebben we gespeeld en eh, je kon niet beter in de uitzending komen. Want Teun de Nooier, eh, de Bloemendaal aanvoerder, eh, deed wat hij moest doen. Hij ronde een aanval af, opgezet door Glenn Schuurman aan de linkerkant. En Bloemendaal heeft dus de openingsfase die ze wilden, een snelle goal. En nu is het van belang dat Bloemendaal doordrukt. En dat doen ze ook in de cirkel van, van Laren. Dat met alle mensen terug is op de 23 meterlijn. En Bloemendaal houdt balbezit, zij het voor even. En dan is is er een eh, we gaan Uh, Bloemendaal op Dat eh, kun je zeggen. De openingsfase is voor de Oranje en de Ze leiden in de derde en beslissende wedstrijd tegen Laren voor zo'n 4.500, 5.000 toeschouwers met 1 tegen 0. Ah, oké, hey Frits, hoe, is, hoe is het sfeer? Is het al druk? <laughs> het, je kunt over de hoofden lopen. Echt waar? Ja. Oh, goed man. Goed. Ja, het is natuurlijk ook top weer. Hè? Aan het weer zal het niet liggen. Absoluut. Oké, Frits, we spreken je zo meteen weer. Frits vanaf eh, het hockeyveld. AB Radio en ZFM Zandvoort. We verslaan vanavond de wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren. En je hoorde het net al, het belooft eh, een hoop spanning op te leveren.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 Het is namelijk zo dat er gehockeyd wordt om iets heel belangrijks. De play-offs in de hockeywedstrijden tussen eh, Bloemendaal en Laren. Verslaggever Frits Reeksen daar. Je hoort hem straks na negenen. Meer en meer en meer op deze frequenties.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 ZFM Zandvoort, AB Radio en Frits. We verslaan hockey. Ja, ja, ja, ja. ja. En het nou, is spannend. We heb het moment kunnen uit, eh, uitkiezen, want eh, een paar minuutjes geleden Olmer Meijer met de eerste strafcorner van Bloemendaal. Zondag lukte het van geen kant, maar eh, vanavond is andere koek, want hij deed wat hij doen moest. 2-0 is de stand met nog vijf minuten te spelen in de eerste helft. En Bloemendaal schijnt nu de les geleerd te hebben van zondag. Het neemt in ieder geval in de eerste helft behoorlijk afstand van Laden op het kopje 2-0. 2-0. Hmm, even vragen hoor, wat is daarop uw reactie? laten eh, de weekbreak van AB Radio, eh, die onder ons doorloopt. Elko van Berkum eh, was de presentator van het programma.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 Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en het Openbaar Ministerie op Aruba melden dat Joran gezocht wordt door Interpol. Het slachtoffer, Tatjana Flores Ramirez, werd doodgevonden in een hotelkamer in de plaats Miraflores in Peru. Die kamer stond op naam van Joran van der Sloot. Hotelwerknemers zouden hebben gezegd dat ze Joran afgelopen weekend nog hebben gezien met de vrouw. Joran van der Sloot was lang in beeld in de zaak van de op Aruba vermiste Natalie Holloway. In drie Noord-Engelse dorpen heeft de man zeker twaalf mensen doodgeschoten. Volgens de politie zijn 25 mensen gewond geraakt. De dader is een taxichauffeur van 52 die na zijn daad zelfmoord heeft gepleegd. De man opende in de drie dorpen in het Lake District het vuur. Hij zou gisteravond ruzie hebben gehad met een aantal collega's... maar de politie weet nog niet of dat de reden is geweest dat hij het vuur heeft geopend. De dader vluchtte naar een bosgebied in de buurt... waar de politie zijn auto vond. Kort daarna werd het lichaam van de taxichauffeur gevonden. De olie uit het lek in de bron op de bodem van de Golf van Mexico is de kust van Florida tot op enkele kilometers genaderd. De kans is groot dat de toeristenstranden zullen worden vervuild. Eerder bereikten olievlekken al de kust van Louisiana, Alabama en Mississippi. Olieconcern BP heeft weer pech bij het dichten van het lek. Bij het doorzagen van de pijpleiding vlak boven de zeebodem kwam het zaagblad vast te zitten. Deskundigen proberen met behulp van onderwaterrobots de leiding zo in te korten dat een kap kan worden geplaatst over het resterende stuk pijp, waarna de olie via een nieuwe leiding kan worden afgevoerd naar tankschepen. Het weer een heldere avond en blijft lang zonnig. koelt vannacht af tot 6 graden. Morgenochtend lokaal wat mist. Verder morgen op